Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Kunduz heeft de eerste lichting officieren van justitie met succes een cursus afgerond die door Nederlanders is gegeven. 16 officieren kregen hun certificaat uit handen van de trainers in Afghanistan. In een cursus van vijf dagen leerden Afghanen het belangrijkste over de rechten en plichten van een officier van justitie tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Alle deelnemers aan de training kregen ook een set van 24 boeken met alle relevante wetten. De Nederlandse trainers blijven de officieren de komende tijd op hun werkplek helpen en adviseren. De cursus is onderdeel van de politietrainingsmissie van Nederland in Kunduz. Het Amerikaanse leger stopt met het gebruik van het antimalariamiddel Mefloquine, dat in Nederland in de handel is onder de naam Lariam. Het werd ruim 30 jaar geleden ontwikkeld als een synthetisch alternatief voor kinine. Slikken van het middel kan leiden tot duizeligheid, neerslachtigheid en hallucinaties. Mensen die last hebben van epilepsie, depressies of psychose mogen het antimalariamiddel niet gebruiken. Een Amerikaanse legerarts noemt het een zombie-medicijn, dat al jaren geleden verboden had moeten worden. De laatste jaren was het gebruik van mefloquine al met 75% teruggebracht. In andere onderdelen van de Amerikaanse strijdkrachten wordt het nog wel gebruikt. De riolering in het centrum van Raalte in Overijssel dreigt over te lopen. Dat heeft te maken met het stopzetten van het gemaal dat afvalwater naar de rioolzuivering in Raalte pompt. Dat gemaal is stilgezet omdat er een giftige stof in het riool is geloosd. Die is schadelijk voor de bacteriën in de zuiveringsinstallatie. Er zijn monsters in het riool genomen en die worden nu onderzocht. Het weer. Vanavond en vannacht in het hele land kans op mist.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 Het tweede uur. Live vanaf het Gasthuisplein. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 normaal gesproken George van Dam, maar vandaag met DJ Zorro. Het is alweer de 21ste jaargang aflevering. Aflevering, even kijken, 46 van 18 november 2011. We hebben de eerste 20 eh, beste platen al gehad van de onderste kant. En we gaan ons nu focussen op de bovenste top 20. En eh, daar zitten natuurlijk verrassingen in, eh, zoals wie zal er op 1 staan? Is het Rihanna? Is het, is het Jason Deluro? Is het Coldplay? Blijf luisteren. Eh, naar de Euro Breakdown. En dan vlak voor de klok van 5 uur weet je wie er op 1 staat. We hadden in het vorige uur al uh, drie nieuwe binnenkomers. Met op 39 Rihanna met Do You Die One. En op 36 David Jetta versus Jesse J. Met het nummer Repeat. En op de 33e plaats Io Cruise featuring Flo Rida met Hangover. De snelste stijger, dat was eh, niemand minder dan Avicii met Levels.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 Cobra Starship featuring Sabi. En op 19. Calvin Harris featuring Kellis met Bounce. Op 18. James Morrison met Slave to the Music. Staat er ook al 12 weken in. En komt er nu van 8. En jullie luisterden net naar Diana Blomfield featuring Lil Taylor met Foolin op 17. Ga door met Florida met Good Feeling. Komt van 18, staat op 16. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah. give you peace. you it in. Look, bitch, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep on the lion's den. Soul that spark that crown. You're looking at the king of the jungle now. So over can't hold me down. I'm living, I'm feeling from the bitches bow. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No chick plays, I'm ill dead. Real things, understand me. Sometimes I get repeating, yeah. dat, zo zijn we dus geruisloos, Dat ik kan bijna niet zeggen geruisloos, tweede uur ingedraaid van de Euro Breakdown, jaargang 21ste aflevering, nee, een, jaargang 21, aflevering 46 van 18 november. Jullie horen achtereenvolgens op 16 in de kwam van 18 Rider met Good Feeling, gevolgd door wederom de beste DJ van de wereld, David Guetta, featuring Saya met Titanium. En op 14, en die komt van 10, vinden we terug James Morrison, I Won't Let You Go. En op 13, Brooke Fraser, Something in the Water. En op 12, daar gaan we V A O, Sexy and I Know It. Yeah. on girls be looking like Fly. I pick two to be walking down the street, I'm a new freak.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 Wiggle with that on the wiggle, yeah. Wiggle with that on the wiggle, yeah. Wiggle with that on the wiggle, yeah. I do the wiggle man. I do the wiggle man. Yeah. I'm flexing hard on it. Hey. Yeah. Sexy and I know it. Ja, LMFAO, e Sexy and I Know It, komt van 17 en gaat naar 12 en staat al 6 weken in de Euro Breakdown. Tijd voor een overzichtje en dan beginnen we even op plaats 20. En dat is natuurlijk voordat wij de top 10 in gaan duiken. Op 20 Cobra Starship featuring Sabi You Make Me Feel. En op 19 Kelvin Harris featuring Kellis En nummer Bounce. Op 18 natuurlijk James Morrison Slave to the Music. En op 17 Diane Blomfield featuring Lil Twist. Op 16 Flowrider met het prachtige nummer Good Feeling. En op 15 wederom David Guetta featuring Shaya. Op 14 vinden we James Morrison met het nummer I Won't Let You Go. En op 13 Brooke Fraser Something in the Water. Op 12, je hoorde hem zojuist, eh, LMFAO Sexy and I Know It. En voordat we de top 10 induiken hebben we hier nog even nummer 11. En ze komt van 13 Britney Spears met Criminal. Oh, But then, then, then, then I know you told me I should stay away I know you said it's just a block of sweat He's i Oh, not oh. so you can call it off But it might be for the best You can't walk away anyway Because you've nowhere else to go Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's in Eh, met eh, Snow Patrol. This isn't everything are you. You are. Dat moet ik zeggen. This isn't everything you are van Snow Patrol. Zijn we de top 10 eh, aangeland. En wie staat er op 1? Zou dat Coldplay zijn? Zou dat Jason Derulo zijn? Of Tillian Leek misschien? Blijf luisteren. Ook het laatste half uur van deze 21e jaargang. Aflevering 46 van 18 november 2011. Over een half uur weten we het wie op 1 gaat staan. Op 9 vinden we terug wederom deze David Guetta featuring Nicky Minaj. Maar die krijgt van mij even rust, want die hebben we al twee keer gehoord in eh, deze Euro Breakdown. Wij gaan door met Pitbull featuring Mark Anthony met Rain Over Me. Komt van 9, staat nu op 8. donde haga Teach me baby, I'm better yet Freak me baby, yes yes I'm a freaky baby I'ma make sure that your peach feels peachy baby En met eh, Pitbull op 8, featuring Mark Anthony, Rain Over Me. Is het tijd voor het overzicht van de top 20 tot en met de top, tot de top 10. Op 20 Cobra Starship featuring Sabi. Op 19 Calvis Harris featuring Kellis met Bounce. Op 18 James Morrison, Slave to the Music. En op 17 Diane Blomfield featuring Lil Twist met Foolin. En op 16 het oh zo mooie Good Feeling van Flo Rida. En op 15 David Jetta featuring featuring Saya met Titanium. Op 14 wederom James Morrison met I Won't Let You Go. Op 13 Brooke Fraser, Something in the Water. Op 12 LMFAO, Sexy and I Know It. Op 11 Britney Spears met Criminal. En op 10 Snow Patrol komt van 19 de snelle stijger ook. This Isn't Everything You Are met op 9 David Guetta featuring Nicky Minaj, Turn Me On. Met op 8 Pitbull featuring Mark Anthony. En op 7 Bruno Mars met Mary You. Die is alweer een beetje aan het zakken, want hij komt van 4. Tijd voor nummer 6. City and Lake. Keep waiting. seems surrender. seems impossible. die later hebben ingeschakeld. We zijn natuurlijk met de Euro Breakdown jaargang 21, aflevering 46 bezig. En het is vandaag 18 november. En jullie hebben het al gehoord, hè? jullie verwachten George van Dam zijn stem. Maar helaas, hij is een weekendje, of helaas voor hem. Hij is lekker een weekendje met de familie weg naar Duitsland. Dus vandaar dat DJ Zorro de honneurs waarneemt. Maar hij heeft hem straks schema neergelegd. En nu staat er dat ik voor de tweede keer het weerbericht moet voorlezen voor diegenen die hebben later hebben ingeschakeld. Nou, wat vandaag is, dat hebben jullie allemaal wel kunnen zien. En vanavond de komende nacht is het ook bewolkt en nevelig. En later wordt het ook weer mistig. Het koelt af naar een graad of 3, 4 en er waait een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Ook morgen ligt het hoge drukgebied nog altijd boven de Balkan en het zorgt bij ons voor een zuid- tot zuidoostelijke aanvoer van vochtige lucht. We starten de dag dan ook weer grijs met nevel en mist. Maar in de middag is er wellicht ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden. En voor diegenen die van jullie die toch zondag op moeten en niet hoeven uit te slapen, Zondag verandert er weinig aan een heersende druk, drukverdeling. Het is opnieuw rustig herfstweer met in de nacht en ochtend mist en in de middag wellicht wat zonneschijn. De wind waait zwak uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Gauw terug naar de Euro Breakdown, want we zijn bij de top 5 aangelangd. En op nummer 5, dus niet op 1, vinden we terug. Hij komt van 12. Hij staat er al 6 weken in. En dan hebben we het over Ina featuring, featuring Juan Meehan, Uno Mo momento. box, and breaking locks Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them other girls They can hit the exit, check please Cause I finally found a girl in my dreams Much more than a Grammy Award That's how much you mean to me You could be my ex-girl Baby, you're the shit, girl Loving you could be a crime Crazy how we big, girl This is it, girl Give me 25 life just wanna rock all night long They put you in the middle of my spotlight You could be my it girl You're my biggest hit girl Let me play it loud like flies around you If I get your body close, I let it go Hoping you're about to Tell them other guys Think I lose your number, you're done They don't get another shot cause you're love drunk Like a TV show playing reruns Every chance I get, I'ma turn you on Baby, you're the shit, girl Loving you could be a crime Crazy how we been, girl This is it, girl Give me 25 to life you win the Eh, dit nummer. Gotchi versus Kimberly. Kimbra, Somebody That I Used To Know. Naderen we de top 2. Is, wordt het Coldplay of wordt het Rihanna? Eerst gaan we eens even kijken naar eh, de top 10 tot dusver. Van 19 naar 10 gestegen. En op de tiende plaats Snow Patrol. This Isn't Everything You Are. En van uh, eh, 6 naar 9 is gegaan... Uh, David Guetta versus Nicky Minaj. En op 8 hebben we uh, Pitbull versus, eh, featuring Mark Anthony met Rain Over Me. En van 4 naar 7 gezakt Bruno Mars met Mary You. Van 11 naar 6 gestegen Tiddy en Lick Keep Waiting. En op van 12 naar 5 gestegen Ina featuring Juan Megan. En op 4 vonden we terug en die kwam van 5 Jason Delugo It Girl. Op 3 van nummertje 1 gezakt Gauthier features Timber. Somebody That I Used To Know. Wie wordt het, 1 of 2? Wordt het eh, Coldplay of wordt het Rihanna? Jullie horen het nu. sleep. is zover. u hebt het al, natuurlijk allemaal wel geraden. Eh, niemand minder dan Coldplay staat op 2. En op niets minder dan op nummer 01 staat... Uh, wat dacht je wat? Niemand minder dan... Rihanna featuring Calvin Harris. Het zit er weer op, de Euro Breakdown. Jaargang 21, aflevering 46 van 18 november. Volgende week is hij er weer. George van Dam, niet betrouwbaar, maar wel de moeite waard om ernaar te luisteren. Veel plezier met de nummer 1. Ze komt van 3, Rihanna featuring niemand minder dan Calvin Harris, We Found Love.